Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De Brit heeft foto's gepubliceerd van de zelfmoordterrorist... die maandag een aanslag pleegde in Manchester. De recherche hoopt dat mensen de dader, Salman Abedi, herkennen... en dat ze meer weten over waar hij de dagen voor de aanslag was... en met wie hij contact heeft gehad. Op die manier moet duidelijk worden of hij in opdracht handelde... van bijvoorbeeld terreurgroep IS, die de aanslag heeft opgeëist. British Airways wil het grootste deel van de vluchten vandaag weer volgens schema laten vertrekken. De luchtvaartmaatschappij kwam te gisteren met een storing... waardoor al het vertrekkende verkeer vanaf de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick stil kwam te liggen. Duizenden passagiers hadden daardoor te maken met lange wachttijden. Of de storing nu helemaal voorbij is, is niet duidelijk. In Marokko zijn twintig demonstranten opgepakt... die vrijdagavond betrokken waren bij rellen met de politie... in de kustplaats Al-Hoceima. Aanleiding voor de rellen is een arrestatiebevel tegen de leider van de protestbeweging... die strijdt tegen onderdrukking, corruptie en werkloosheid in het Marokkaanse Rifgebied. Hij zou een preek in een moskee hebben verstoord. De protestleider is gevlucht en zit ondergedoken. In een afvalverwerkingsbedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt al de hele nacht brand. Die brak gisteravond rond half acht uit in een opslagruimte met huishoudelijk afval. De brandweer kan moeilijk bij de brand komen omdat delen van het gebouw zijn ingestort. In het begin waren er dikke rookwolken te zien in de wijde omgeving. Inmiddels wordt de rook wat minder. De Libische extremistische militie Ansar al-Sharia stopt ermee. De groep heft zichzelf op vanwege grote verliezen. Ansar al-Sharia vocht in het oosten van Libië tegen andere milities en regeringstroepen. Na de dood van de oprichter in 2014 sloten veel strijders zich aan bij IS. Het weer in het oosten eerst nog enkele onweersbuien.